7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De noodleidende woningcorporatie Vestia heeft al in september vorig jaar moeten bedelen om noodsteun. Dat blijkt uit gegevens van de NOS. De corporatie kreeg toen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een garantie van 1 miljard euro. In januari moest de corporatie opnieuw de hand ophouden voor een half miljard. Nu heeft Vestia nog meer nodig, maar het Waarborgfonds kan dat volgens betrokkenen niet meer opbrengen. Daarom moeten andere corporaties bijspringen. De Raad van State is kritisch over een initiatiefwet waarbij asielkinderen die langer dan acht jaar legaal in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De Raad heeft een negatief advies uitgebracht over deze wortelingswet. De initiatiefnemers, PvdA en ChristenUnie, willen discussies zoals die over de Angolese jonge Mauro voorkomen. Maar volgens de Raad van State is de wet onnodig, ondoelmatig en oneerlijk. Slachtoffers van het geweld in Syrië krijgen 250.000 euro aan noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis. Volgens een woordvoerder is de situatie in Syrië nijpend en zijn er in belegerde steden als Homs onder meer voedseltekorten. De zwaarst belegerde wijken in Homs zijn nog altijd moeilijk te bereiken voor hulpverleners. Daarom onderhandelt het Rode Kruis over toegang met de Syrische autoriteiten. De zwart-witfilm The Artist is de grote winnaar geworden bij de Oscar-uitreiking. De film won vijf prijzen, waaronder de belangrijkste voor beste film. Ook beste regie en beste mannelijke hoofdrolspeler gingen naar Die Artist. Meryl Streep won de derde Oscar uit haar carrière voor haar rol van Margaret Thatcher in The Iron Lady. De avonturenfilm Hugo won net als Die Artist ook vijf Oscars, maar in minder prestigieuze categorieën. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het oosten mistig. Later vandaag af en toe regen. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen bewolkt en droog.